8 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De advocaten van de uit Turkije gezette journaliste Ans Boersma... hebben een boze brief naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Ze roepen het OM op om zorgvuldiger te zijn in de rechtszaal. Justitie zei afgelopen dinsdag tijdens een proforma-zitting... dat Boersma wel degelijk wist dat haar ex-vriend Abd A... actief was voor terreurbeweging Jabhat al-Nusra. Zelf heeft ze dat altijd ontkend... Volgens haar advocaten kon Boersma zich dinsdag niet verdedigen... omdat ze zelf niet terecht staat. Ook zou haar positie als journalist ernstig zijn geschaad. Bij een ongeluk met twee vrachtwagens en verschillende auto's op de A50... zijn vanmiddag zes gewonden gevallen. Twee van hen raakten zwaar gewond. Twee vrachtwagens bosten op elkaar ter hoogte van Ravenstein. Er ontstond een file waar niet veel later een andere vrachtwagen op inreed. Hoe de ongelukken konden ontstaan wordt nog onderzocht... De snelweg richting Nijmegen ter hoogte van knooppunt Paalgraven is tot vanavond 10 uur dicht. Vakbond FNV dreigt de online supermarkt Picnic met een rechtszaak als het bedrijf niet binnen een week de CAO voor supermarkten toepast. De FNV overhandigde topman Muller een symbolische cheque van bijna 10 miljoen euro. Dat is volgens de bond het bedrag dat Picnic heeft bespaard door niet volgens de CAO te betalen omdat de online supermarkt geen fysieke winkels heeft... vindt het dat het om die reden niet onder de CAO valt. Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat... is opnieuw gestegen. Vorig jaar waren dat er bijna 4500. Het jaar daarvoor ruim 4200. Minister Slop van Onderwijs is ontevreden over de nieuwe cijfers... en komt daarom nu met spoedmaatregelen. Zo komt er per regio een regisseur die bepaalt wat er moet gebeuren... als een kind langer dan vier weken niet op school is geweest. Kinderen gaan lange tijd niet naar school door psychische of fysieke problemen... of omdat ze worden gepest.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 the trumpets blow. op internet. www.zfmzandvoort.nl Can't believe that I see this. We're out our chances now. And I just want you It's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're. if you leave lonely.